blijkt dat de olie langzamer afbreekt dan gedacht. Veel olie zit in een oliepluim die zo groot is als het eiland Manhattan en zich een kilometer onder het zeeoppervlak bevindt. Eerder kwam de regering nog met rapporten waaruit zou blijken dat kwart van de gelekte olie alweer was verdwenen. Het nieuwe onderzoek denkt dat dat te optimistisch is en dat veel olie in de pluim zit en daar nog lang zal blijven. Het Witte Huis heeft nog eens nadrukkelijk verklaard dat president Obama een christen is. De verklaring volgt op een peiling waaruit blijkt dat 1 op de 5 Amerikanen denkt dat Obama een moslim is. Slechts een derde van de Amerikanen weet wel welk geloof de president aanhangt. De peiling werd gehouden voor er een discussie ontstond over de vestiging van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero in New York. TV-zender Het Gesprek stopt met uitzenden. Vorige week werd er al uitstellen van betaling aangevraagd en vandaag gaat waarschijnlijk het scherm op zwart. Groot aandeelhouder Egeria en de bewindvoerder zijn er niet in geslaagd om nieuwe investeerders te vinden. Het gesprek dat in 2007 werd opgericht en de hele dag interviews uitzendt trok te weinig kijkers. Volgens minderheidsaandeelhouder Harry de Winter is een commerciële kwaliteitszender misschien wel onmogelijk. AZ en Feyenoord hebben hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League gewonnen. AZ won thuis met 2-0 van FK Oktober uit Kazachstan en Feyenoord versloeg thuis AA Gent met 1-0. FC Utrecht verloor. In Schotland ging de ploeg met 2-0 onderuit tegen Celtic. Volgende week zijn de returns. De winnaars over beide duels plaatsen zich voor de groepsfase van de Europa League. Dan het weer bewolkt en aan de westkust kan zo wat motregen. Geleidelijk droog en vanmiddag zonnig. Maxima tussen 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.